9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden bij de aanslag in Nice is opgelopen tot 84. 18 mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis... en 50 mensen raakten licht gewond. Op de boulevard van Nice reed gisteravond een man met een vrachtwagen in... op de menigte die daar de nationale feestdag vierde. Terwijl het publiek naar het vuurwerk keek... wist hij zo'n 2 kilometer op hoge snelheid door de massa te rijden... en mensen omver te rijden. Ook zijn er berichten dat hij vanuit de cabine op mensen schoot. Na twee kilometer werd de chauffeur doodgeschoten door de politie. Volgens bronnen bij de politie is de dader een Franse tunesier van 31 die in Nice woonde. Zijn identiteitspapieren zijn in de vrachtwagen gevonden. Hij was een bekende van de politie, maar was niet in beeld als terreurverdachte. Volgens Franse media was hij veroordeeld voor geweld en wapenbezit. Vanwege de aanslag heeft president Hollande de noodtoestand in Frankrijk met drie maanden verlengd. Dat geeft de opsporingsdiensten meer bevoegdheden om mensen op te pakken. En zei ook dat hij de strijd tegen moslimterroristen in Syrië en Irak zal intensiveren. Rond deze tijd komen Hollande en de top van het kabinet bijeen voor crisisoverleg. In Nederland heeft koning Willem-Alexander vanochtend laten weten dat zijn hart uitgaat naar de slachtoffers in Nice. De koning leeft intens mee met alle rouwenden en mensen die in onzekerheid zitten over het lot van hun dierbaren. Premier Rutte zegt dat Frankrijk door de aanslag opnieuw hard is geraakt. Het is afschuwelijk om te zien dat wederom vele tientallen mensen, onschuldige burgers, zijn getroffen door een dodelijke aanslag, zei Rutte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn. Maar minister Koenders kan het ook niet uitsluiten omdat er nog veel onduidelijk is. Het weer vandaag overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk kan een bui vallen. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen en zondag wat warmer, 20 tot 23 graden. Morgen blijft het vrijwel droog. Zondag is het wisselvalliger. Na het weekend loopt de temperatuur verder op naar 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A27 Utrecht-Breda is in beide richtingen bij de brug bij Gorkum afgesloten.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 Lovely Day. Het wordt ook al een Lovely Day natuurlijk. Van Bill Withers, de Studio Rio When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes. And something without warning, love. bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you. Jan van de Buena Vista Social Club. We hadden het eerste nummer natuurlijk ook al een nummer van, van hun. Los Cardini. We gaan verder met een favoriet van mij. Boubacar Traoré uit Mali. Mali Dendou. fina moyo oya kofile mali de nuna dus Boubacar Traoré. Hij heeft nooit zijn geld kunnen verdienen met de muziek. Want hij kon geen uitgever uh, vinden. Desalniettemin wordt hij vaak vergeleken met eh, Elvis. En dit is, eh, denk ik, familie van hem. Rockia Traoré. Het Die overigens wel contract heeft bij een platenmaatschappij. Come away where they can't tempt us with their Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away So all I ask is for you to come away with me in the night. Come away with me. Ja, dat was natuurlijk Nora Jones met Come Away With Me. En uh, een beetje op het vliegen gebaseerd.